Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De 15-jarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Halsema is vorige maand aangehouden. Volgens de Telegraaf was dat na een gewapende inbraak... maar dat wordt door de burgemeester in een open brief ontkend. Wel zegt ze dat haar zoon een verboden nepwapen bij zich had voor selfies... en dat hij een verlaten woonboot is binnengegaan. Ze is boos op de Telegraaf omdat ze vindt dat haar zoon door de berichtgeving wordt beschadigd. Het is weer krapper geworden op de arbeidsmarkt, meldt het CBS. In het tweede kwartaal daalde de werkloosheid en steeg het aantal vacatures. Dat is al zes jaar zo. Het aantal vacatures is nu drie keer zo hoog als op het dieptepunt in 2013. Vooral in de handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening is veel werk te vinden. Het aantal mensen met de mazelen is wereldwijd flink toegenomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal besmettingen lag in de eerste helft van dit jaar bijna drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Afrika is het aantal mensen met de mazelen enorm toegenomen. Saoedi-Arabië heeft de activiste Loujain al-Hadloul vrijlating aangeboden... op voorwaarde dat ze in een video zou zeggen dat ze niet is gemarteld. Dat zegt haar zus. De activiste heeft dat aanbod volgens haar familie geweigerd. Al-Hadlou werd vorig jaar aangehouden. Ze voerde met andere campagne voor het recht van vrouwen om auto te rijden. Ajax heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-2 van PAOK Saloniki... en dat was genoeg na de 2-2 van vorige week in Griekenland. In die play speelt Ajax volgende week tegen Apoel Nicosia uit Cyprus. Het weer. Lokaal kan een bui vallen, maar later vandaag is het vaker droog en zijn er perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht hier en daar een bui. Ook morgen kans op buien met onweer.